Vijf uur. Mariette Krol met het NOS Journaal. In de VS zijn voor de tweede dag op rij bijna 2000 mensen overleden aan het coronavirus. Dinsdag stierven er 1939 inwoners. Het afgelopen etmaal waren het er 1973. Het aantal besmettingen in de VS nam ook fors toe, tot ongeveer 430.000. En dat is meer dan een kwart van alle coronabesmettingen ter wereld. In Nederland hebben tussen de 70.000 en 80.000 bedrijven zich gemeld voor het corona-noodloket... voor 4.000 euro steun van de overheid. Inmiddels is 58 miljoen euro uitgekeerd, heeft staatssecretaris Keizer gezegd. Het noodloket ging op 27 maart open... en de 4000 euro is een gift waarmee ondernemers hun vaste lasten kunnen betalen. In een Rotterdams verpleeghuis voor de mensen is de afgelopen drie weken bijna de helft van de bewoners overleden... Waarschijnlijk door het coronavirus, schrijft NRC. Volgens de krant gaat het om zo'n 15 mensen... en komen er bijna dagelijks nieuwe sterfgevallen bij. Een kwart van zowel de bewoners als het personeel in het Rotterdamse verpleeghuis... blijkt besmet te zijn met het virus. De politie heeft een tweede verdachte opgepakt... die mogelijk een politieagent in Rotterdam heeft mishandeld. Het is een 29-jarige Rotterdammer... en een man van 30 uit Rotterdam zat al vast. Een agent die met een collega mensen aansprak die geen afstand hielden... werd geschopt en gebeten. De politie noemt de agressie volstrekt onacceptabel. De inspectie Gezondheidszorg en Jeugd waarschuwt voor alternatieve coronatesten... en voor genezers die zeggen dat ze het coronavirus kunnen verhelpen. Volgens de inspectie creëren de alternatieve methoden... zoals het vasthouden van elektroden of het testen van bloed...